Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Door de overheid gesubsidieerde Nederlandse zonneparken bestaan uit Chinese panelen die mogelijk met dwangarbeid zijn gemaakt. Dat meldt het FD op basis van Amerikaans onderzoek. De Chinezen zouden de Oeigoerse moslimminderheid dwingen om grondstoffen te verzamelen die nodig zijn voor het maken van de zonnepanelen. Volgens het FD zijn de foute panelen onder meer gebruikt bij zonneparken in Almelo, Oosterhout en Annapolona. Drie Nederlandse groothandelaren in panelen zeggen tegen de krant dat ze de beschuldigingen verder willen onderzoeken. Theo Hiddema wordt Eerste Kamerlid namens Forum voor Democratie, zegt hij in NRC. Er is een plek vrijgekomen vanwege het vertrek van een oud-Forum-senator naar de Tweede Kamer. Hiddema trok zich eerder terug als Tweede Kamerlid bij Forum... na de rel over racistische appjes van Forum Jongeren. Ook stopte hij als lijstduwer vanwege de campagne die Forum voerde over het coronabeleid. De Gezondheidsraad komt vandaag met een spoedadvies over het AstraZeneca-vaccin. Minister De Jonge had daarom gevraagd... na het oordeel van het Europese Geneesmiddelenbureau... dat er een verband is tussen het vaccin en bloedstollingsproblemen. Die worden nu als zeer zeldzame bijwerking in de bijsluiter gezet. Nederland heeft tot en met vandaag alle afspraken afgezegd van mensen onder de 60... die met AstraZeneca gevaccineerd zouden worden... Minister De Jonge moet nu op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepalen hoe het verder gaat. In de kwartfinales van de Champions League heeft Paris Saint-Germain in München afgelopen avond met 3-2 gewonnen van Bayern. En ook FC Porto verloor in eigen huis. Het werd 2-0 tegen Chelsea. Het weer nog. Vannacht wordt het overal droog en wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Landinwaarts kan het ook nog een graadje gaan vriezen. Overdag is het overwegend droog met af en toe zon.